dat nog niet eerder is uitgezonden. De moord op advocaat Wiersum omschrijft hij als een maatregel en een waarschuwing. Na aanleiding van de aanslag op de Vries... is de Onderzoeksraad voor Veiligheid een onderzoek begonnen. Nieuwsuur zendt de fragmenten vanavond uit. Tienduizenden mensen zijn vandaag in de Soedanese hoofdstad Khartoum de straat opgegaan om te protesteren tegen het bewind van generaal Borhan. Ze riepen hem op om af te treden, waarop het leger antwoordde met traangas en flitsgranaten. Onder leiding van de generaal zette het leger twee jaar geleden dictator Omar al-Bashir af, die 30 jaar aan de macht was geweest. Vorige maand had het leger de macht over moeten dragen aan een burgerregering, maar dat is niet gebeurd. In Brussel zijn zo'n 3500 mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen het Belgische coronabeleid. Het is de derde keer in een maand tijd dat betogers samenkomen in de Belgische hoofdstad... om hun ongenoegen te uit te spreken over de coronamaatregelen. Het protest richt zich tegen de vaccinatieplicht van zorgmedewerkers... en de Belgische variant van de corona-check-app. Uit angst voor ongeregeldheden was er veel politie op de been. In Zuid-Afrika zijn zeker 30 jongens overleden na een rituele besnijdenis. Nog eens 80 jongens zijn in de provincie Oostkaap gewond naar het ziekenhuis gebracht. De jonge mannen zijn waarschijnlijk overleden aan uitdroging en bloedvergiftiging. Er werden vandaag vier wedstrijden gespeeld in de Eredivisie. In de Kuip won Ajax met 2-0 van Feyenoord. NEC won met 2-0 van Go Ahead Eagles. Cambuur Heerenveen eindigde in 1-2 en PSV won met 4-1 van RKC Waalwijk. Het weer, het is bewolkt. Alleen in het noordoosten zijn er opklaringen. En daar gaat het vannacht licht vriezen. In de rest van het land blijft het net boven het vriespunt. Morgen overdag schijnt de zon van tijd tot tijd. Het wordt dan maximaal 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand van de ANWB.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 I won't mean a thing if you're not here with me. I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of white, but I'll have a blue, blue Christmas. I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue thinking about you. Decorations of red or green Christmas tree if you're not here with me, I'll have a blue Christmas, that's certain. And when that blue heartache starts hurting, you'll be doing alright with your Christmas of white.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 Giddy up, jingle horse, pick up your feet. Everything is so far, little bit of sunshine yeah. Crazy lately, I'm confirming Trying to rob myself of something You just trying to get a word and life is not fair I've been working on my tunnel vision Trying to get a new prescription Taking swings and even missing, but I don't care more, just a little bit.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 fijne dagen en een voorspel.